Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Nederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk is door de brexit vorig jaar met 20% gedaald... ten opzichte van 2019, meldt het CBS. Vooral de goederendoorvoer stortte in. De handel in buitenlandse goederen via Nederland naar het Verenigd Koninkrijk nam met bijna de helft af... Goederen die vroeger via Nederland naar het Verenigd Koninkrijk gingen... gaan daar nu vaker rechtstreeks naartoe, zegt het CBS. De export van Nederlandse goederen naar het Verenigd Koninkrijk nam wel toe. De 25 veiligheidsregio's hebben afgesproken samen snel duizenden extra opvangplekken te creëren voor asielzoekers. In principe is de afspraak dat elke regio met 150 extra noodopvangplekken komt. Bijvoorbeeld in lege kantoren. De oplossing is bedoeld voor een periode van 2 à 3 weken. Daarna moet er een structurelere oplossing komen. Afgelopen maanden was de situatie in Ter Apel soms schrijnend... met asielzoekers die buiten in een slaapzak lagen... en nachtelijke busritten om mensen onder te brengen. Leden van GroenLinks en de PvdA hebben de afgelopen avond gepraat over samenwerking tussen de twee partijen. GroenLinks-leider Klaver en zijn PvdA-collega Kuiken zeiden te hopen dat de leden inzien dat ze samen meer kunnen bereiken dan als twee aparte partijen. Of het tot een fusie komt wordt later bepaald. Vanuit de zaal was enthousiasme te horen over de samenwerking... maar ook bezorgdheid dat de partijen hun identiteit verliezen bij een fusie... of dat een samenwerking niet het gewenste effect zal hebben. Twintig landen geven Oekraïne een nieuw steunpakket met militair materieel. Zo levert Denemarken een harpoenraketinstallatie die ingezet kan worden tegen oorlogsschepen. Ook Griekenland, Noorwegen en Polen gaan wapens leveren aan Oekraïne. Het weer, een enkele bui en het koelt af naar 11 graden.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 I'm glad you got the chance to be honest. I'm happy for you. The goals using my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it. to cry. Had this look in your eye like you won. Oh, but I can't be surprised. You care less the more damage you've done. I'm glad you're working through all your issues. Projecting on me will never be the way to fix you. You said I take too much space, and right now I can't shake how it stung.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 Van varen bovenop de brug, hoog en laag weer samen zijn. Onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw over ons waken in warmte en in kou. Spreid haar mantel over alle dagen. Zie, het statisch schip daar glijden hier midden door het nacht. De bogen uit lang vervlogen tijden zitten in elke steen van deze stad. Het eerste glas dat klinkt, het goud onder de poel. Iedereen die zingt, met zachte ging het hoogste roep als in een de kerk, de groep, het plein.